met het mes te doen en daarna vluchtte ze. De politie hield haar kort aan en heeft een proces verbaal tegen haar opgemaakt. Het incident in Emmen was op een school voor moeilijk lerende kinderen. Het weer bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten lichte regen. Later is het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan twee files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en het Rinkwaard aquaduct 5 kilometer. Vanwege een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen de knoppen te Oude Rijn en Lunetten nog 4 kilometer. Maar die file zal nu oplossen.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl.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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een Noorse onderzoekscommissie schaart zich achter het oordeel van twee psychiaters dat Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar is. Dat maakt het waarschijnlijk dat Breivik niet de gevangenis in hoeft voor de moordpartij in juli. In de onderzoekscommissie zitten zeven medisch specialisten. Zij onderschrijven dat Breivik psychotisch en paranoïde schizofreen is. Het oordeel zal vrijwel zeker worden overgenomen door de rechtbank. Die kan Breivik bij het proces in april meteen naar een inrichting sturen of om een nieuw onderzoek vragen. In Noorwegen ontstond opschudding in november over de ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring... die het mogelijk maakt dat Breivik een gevangenisstraf ontloopt. De Ajax-fan die gisteren in de Amsterdam Arena AZ-keeper Estevan aanviel had een stadionverbod. De 19-jarige man had helemaal niet in het stadion mogen zitten. Zo heeft de financieel directeur van Ajax, Jeroen Slop, gezegd. Waarvoor hij dat stadionverbod heeft, is niet duidelijk. Slot denkt dat de hooligan een toegangskaart van iemand anders heeft gebruikt. Er zijn gisteren wel identiteitscontroles gehouden, maar in het vak waar de fan zat gebeurde dat alleen steeksproefgewijs. Het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Ajax heeft het liefst dat de wedstrijd tegen AZ wordt uitgespeeld. Amsterdammers stonden op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt met 1-0 voor. Topman Peter Boerma van energiebedrijf Delta stapt op. Hij vertrekt omdat de bouw van een tweede kerncentrale in Borselen steeds verder uit zicht raakt. Het Zeeuwse energiebedrijf wilde de centrale samen met het Franse EDF ontwikkelen, maar de Fransen haakten vorige week af. Daarmee werd de financiering van het project nog moeilijker.